Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. De familie van Nicky Verstappen vindt wat Jos B. gezegd heeft ongeloofwaardig. Nicky Verstappen werd in 1998 doodgevonden op de Brunsumer Heide. Verdachte Jos B. vertelde vanochtend in een video dat hij Nicky heeft zien liggen, aan heeft geraakt... en toen hij doorhad dat het jongetje dood was, weg is gefietst. Hij ontkent dat hij Nicky Verstappen heeft misbruikt en vermoord. Maar de familie die gelooft daar niks van, zegt hun woordvoerder Peter R. de Vries. Hij heeft gezegd ik heb geluisterd of er nog ademhaling en hartslag was. Maar ja, hoe verklaart dat dan dat zijn DNA op de binnenkant van de onderbroek terecht is gekomen? En is dit de reactie van een man die een, eh, een ervaren en geoefend leider bij de scouting was? Dat als hij een dood kind vindt, dat hij er dan als een haas vandoor gaat en niets doet? Op het lichaam van Nicky Verstappen is het DNA van Jos B. gevonden. Daarvoor zat de zaak jarenlang vast. Premier Rutte en minister De Jonge geven vanavond om 7 uur een persconferentie over de coronacrisis. Waarschijnlijk kondigen ze extra maatregelen aan. Het is nog onduidelijk wat die maatregelen precies zijn. Festivalorganisator IDNT krijgt een harde klap door de coronacrisis. 40% van het personeel vliegt eruit. Het is niet bekend hoeveel mensen dat zijn. IDNT organiseert normaal gesproken altijd festivals zoals Awakenings, Mysteryland en Thunderdome. En dat deze man zo'n hit is op Instagram... Hallo. My name is David Attenborough. Dat vindt hij hoopvol. De 94-jarige Attenborough breekt records op social media. Hij had 1 miljoen volgers binnen 4 uur en 33 minuten. inmiddels zien 4,5 miljoen mensen zijn boodschap om iets te doen aan het klimaatprobleem. En dat doet hem goed, vertelt hij tegen de BBC. Of course, it's very important that young people should be concerned about this. And they are in increasing numbers. It's, it's extraordinarily touching. Um, and, I feel privileged that they should listen to what an old bloke like me is talking about krijg je het weer nog. Vanuit het noorden wordt het later vanmiddag vaker droog. Maar op sommige plekken blijft het vandaag tot vanavond regenen. Het is 12 tot 17 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezer van de ANWB. In onze regio langzaam rijdend verkeer op de N99.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 in de zomer is jouw keuze ZFM. En alles heeft de reden. Al weet ik vaak niet hoe. Oh, oh, oh, oh Het lijkt genoeg. Ik deed een hoop dingen fout, vergeet me, oh heer. Ter verdediging, ik handelde uit weer. Voelde me onoverwinnelijk en loog weer. Maar dat nooit meer. Mijn mama zei me, maak je last van je ketting. Aha. Voel je vrij en tel je blessings, oké. Ik ben druk, maar bel mijn vader van de week. En zeg dan dat ik meer van hem hou dan dat hij weet. Bij mijn demonen op de sofa, ze vragen wil je thee? Ze weten dat ik eerst ergens anders ben geweest. Want ik ben niet alleen, ik tel de stappen in het zand. En het strand roept de zee. Misschien komt alles goed En alles heeft de reden Al weet ik vaak niet hoe zo moe dat de duisternis kwam Zat in mijn vechten vlucht, maar ik wilde niet huilen als man Nog steeds even onbevangen, maar de onschuld kwijt Vraag maar, wat wil je weten over schaamte en spijt? Hè? Wie wil je zijn op het hoogtepunt van het feest? Ik was verslaafd aan het zoeken, ben het denk ik nooit geweest Maar vandaag met de kroon op mijn hoofd, ik leef Ik dank God, want ik ben er nog steeds Ik was al thuis vanaf het prilste begin En dat laatste wat me rest Is het duikende verledenheid uit het adelaarsnest Bij storm of wind stil, ik hoor je stem Ogen nog met iemand die me door en door kent Alles is gezegend Misschien komt alles goed En alles heeft de reden Al weet ik vaak niet wat ik mis.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 Zeg maar als je gaat vergeet me niet Ik moet lachen en zeg zeker niet Ik ben weg van jou Ze nemen mij nooit weg van jou het is al laat en ik hoor je praat weer in jezelf Vroeger had je mij voor deze dingen wakker gepeld Nu lig ik hier bij jou En zeg wat is er nou Het is twee uur s'nachts en ik zie je valt langzaam in slaap Als jij een ander was, was het denk ik al klaar Maar dat je mij versterkt waarom het werkt. Hou me vast en laat me maar zorgen maken. Morgen ben ik vast weer mezelf. Ze zegt me als je gaat vergeet me niet. Ik moet lachen en zeg zeker niet. Ik ben weg van jou. Ze nemen mij dat weg van jou. Het in als je het opvlokt dan geeft het niet. Als ik van jou. Ik zie geen benen op die weg van jou. Het is eigenlijk wel gek dat je onzeker kan zijn. Maar ik beloof je dat ik luister, je moet weten dat wij, we blijven echt wel staan. Voel jij toch ook wel aan? Ik heb nog nooit iemand ontmoet met zo'n geduld als jij. Zelfs met het water aan je lippen heb je zeeën van tijd. En dat je mij versterkt, dat is waarom het werkt. Hou me vast en laat me maar zorgen maken.